Consumentenbond doet op spotjes over bijvoorbeeld restless legs, een overactieve blaas of schimmelnagels. Mensen worden ongerust en gaan met onschuldige problemen naar de huisarts. En die kan zijn tijd wel beter besteden, zegt de Consumentenbond. De organisatie wil dat minister Klink de reclames verbiedt. Nog nooit ondertekenden zoveel mensen een petitie van de Consumentenbond. De directeur van de bond biedt het bijna 20.000 handtekeningen vanochtend aan de minister aan. President Obama heeft de Iraakse premier al-Maliki en president Talabani gebeld om zijn afschuw uit te spreken over de zware aanslagen van vanochtend in Bagdad. Daarbij kwamen zeker 136 mensen om het leven en raakten meer dan 500 mensen gewond. Obama noemde de aanslagen uitzonderlijk vreed en zei dat de daders erop uit zijn om Irak te ontwrichten. Hij beloofde al-Maliki en Talabani alle steun die ze nodig hebben. Aanhangers van de grootste oppositiepartij in Italië hebben Luigi Bersani gekozen als hun nieuwe leider. Meer dan 2,5 miljoen leden van de Democratische Partij brachten hun stem uit. Volgens het hoofdkwartier van de partij heeft meer dan de helft voor Bersani gestemd. De 58-jarige Bersani was minister onder drie premiers en gold als de belangrijkste kanshebber voor het partijleiderschap. De Democratische Partij werd twee jaar geleden opgericht om de krachten te bundelen tegen het rechtse blok van premier Berlusconi... De partij bestaat voornamelijk uit ex-communisten, sociaaldemocraten en christendemocraten. Partijleider Veltroni stapte dit jaar op nadat de partij regionale verkiezingen had verloren. Het weer vanuit het noordwesten nemen de buien toe. Het wordt vannacht een graad of 11. Overdag veel bewolking en nu en dan regen. In het zuiden is er ook af en toe zon.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 You know what we say, say. Party every day, pop, pop, pop, party every day. last time ZFM. van ZFM. Via de kabel op 104.